NOS Nieuws van 12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Justitie looft een beloning uit van 20.000 euro voor de tip die leidt naar de daders van de liquidatie van Eindhovenaar Johan van Bokstol. De twee daders stonden hem begin mei op te wachten bij zijn huis en namen hem van dichtbij onder vuur. De politie houdt er rekening mee dat Van Bokstol al een tijd in de gaten gehouden werd, omdat de daders precies wisten wanneer hij thuis kwam. Johan van Bokstel was een bekende in het criminele milieu. De politie denkt dat hij een rol speelde in de hennephandel. De Duitse autoproducent Daimler roept in Europa 3 miljoen Mercedes'en met een dieselmotor terug naar de garage. Het bedrijf zegt vrijwillig maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de auto's minder schadelijke stoffen uitstoten. Daimler wil eigenaren van een diesel geruststellen met de terugroepactie. Dieselauto's hebben een slechte reputatie in Duitsland sinds het schandaal met Schummel software van Volkswagen. De politie heeft een advocaat uit Dongen aangehouden. De 43-jarige Bart V. wordt verdacht van wapenhandel en drugshandel. Ook twee mannen uit Sint-Willebroord zijn gearresteerd. De politie kwam de drie na langlopend onderzoek op het spoor. De recherche is nog bezig met het doorzoeken van het kantoor van de advocaat. V heeft in de advocatuur geen goede naam, zo zou die klanten wegkopen van collega's en zou die al meermalen geschorst zijn. Na een urenlange klopjacht is de man opgepakt die ervan verdacht wordt dat hij zijn hoogzwangere vriendin heeft doodgestoken. Dat gebeurde gisteravond bij haar huis in Lopik. De man was sindsdien spoorloos. De politie ME, politie te paard, zochten in de buurt van Linschoten waar hij voor het laatst was gezien. Hij is daar vanavond in de buurt van een natuurgebied gearresteerd. Het weer dan nog, vannacht een kleine kans op een onweersbui in het zuiden. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig en warm met uitschieters tot 32 graden.